7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Minister Grapperhaus vindt dat drugscriminelen in de toekomst zelf moeten opdraaien... voor het ontmantelen van ecstasy-labs en hennepkwekerijen. Dat is een van de maatregelen in de strijd tegen drugscriminaliteit... die de minister aankondigt in De Telegraaf. Hij wil ook dat het strafbaar wordt om bepaalde chemicaliën te bezitten of te vervoeren... die als grondstof dienen voor harddrugs. Ook wil hij meer controles in havens en op vliegvelden zou het aantal festivals in Nederland omlaag moeten... zodat festivalgangers beter gecontroleerd kunnen worden op drugs. De overheid moet in 2030 eerlijk, begripvol en benaderbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman... over wat de burger van de overheid verwacht. Mensen willen vooral dat de overheid in simpeler taal communiceert... en dat procedures begrijpelijker worden. Op dit moment noemen mensen de overheid noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg. Iran heeft in de Perzische Golf geprobeerd met vijf gewapende boten een Britse olietanker tegen te houden. Het zeggen bronnen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een Brits oorlogsschip zou de Iraniërs hebben verjaagd. Het is al weken onrustig in de regio. Eerder werden er aanslagen gepleegd op vier olietankers, volgens de VS door Iran. In de jachthaven van Hellevoetsluis zijn afgelopen nacht vier plezierboten uitgebrand. Een vijfde boot en een steiger raakten beschadigd. De brand brak aan het begin van de nacht door nog onbekende oorzaak uit. Niemand raakte gewond. De gemeente Hellevoetsluis gaat deze ochtend roetdeeltjes opruimen. In Mexico is de allerlaatste Volkswagen Kever van de band gerold. Het eerste exemplaar van de iconische auto werd ruim 80 jaar geleden gemaakt in Nazi-Duitsland. Volkswagen stopt met het maken van de kever omdat het bedrijf zich meer wil richten op elektrische auto's. Het laatste exemplaar komt in een museum terecht. Het weer vandaag bewolkt, af en toe zon. Later neemt in het binnenland de kans op buien weer toe, mogelijk met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen wat buien, dan wordt het iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. De eerste files dienen zich aan, onder andere op de A22 Velsen richting Beverwijk, voor Beverwijk 3 kilometer.